voor spoedige start. Lot Lewin met het NOS Journaal bij de buurt van het stadion van voetbalclub Besiktas. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken denkt dat het doelwit een bus van de oproerpolitie was... die op de been was vanwege een wedstrijd eerder op de avond in het stadion. Onder de dodelijke slachtoffers zijn 27 agenten. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat eerst een autobom op afstand tot ontploffing is gebracht, gevolgd door een zelfmoordaanslag. Er zijn 10 mensen opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de aanslag. Dat heeft de minister bekendgemaakt. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. In Kenia zijn tientallen mensen omgekomen toen een kerk instortte in de stad Uyo. Volgens verschillende media gaat het om rond de 60 doden. De dienst was extra druk omdat een geestelijke tot bisschop gewijd zou worden. Er waren honderden mensen aanwezig. De hulpdiensten vrezen dat nog veel slachtoffers onder het puin liggen en dat het dodental nog omhoog gaat. Oud-PVDA-leider Job Cohen pleit voor een fusie tussen de PVDA, SP en GroenLinks. Het is verdomd ingewikkeld, maar ik zou het mooi vinden, zei hij gisteravond op NPO Radio 1. Cohen denkt dat zo'n samenwerking nodig is om de sociaaldemocratie toekomst te geven. Elf olieproducerende landen die niet bij de OPEC horen... hebben ingestemd met het beperken van de productie. De landen, waaronder Rusland, hebben gezegd dat ze vanaf 1 januari... in totaal ruim een half miljoen vaten per dag minder omhoog pompen. De afspraken zijn bedoeld om de olieprijs op te drijven. Die is sinds 2014 meer dan gehalveerd. Eerder maakten de OPEC-landen al bekend minder olie te produceren. De olieprijs schoot daarna meteen omhoog.